Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft ervoor gezorgd dat tientallen medewerkers van de inlichtingendienst niet meer bij geheime gegevens mogen. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het lekken van informatie. Wat precies zegt het Witte Huis niet. Trump was eerder woest dat de diensten de schade van de Amerikaanse bombardementen op Iraanse atoominstallaties bagatelliseerden. Bij verkeersongeluk in het westen van Afghanistan zijn zeker 71 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers zijn Afghaanse migranten die door Iran zijn uitgezet... en in een bus op weg waren naar de hoofdstad Kabul. De bus zou in botsing zijn gekomen met een vrachtwagen en een motor en vloog in brand. 17 van de slachtoffers zouden kinderen zijn. In Iran woonden begin dit jaar naar schatting 6 miljoen Afghanen... van wie een groot deel illegaal... Iran zegt 1,2 miljoen van hen te hebben uitgezet. Het Witte Huis heeft een TikTok-account aangemaakt... ondanks dat de Chinese app volgens de Amerikaanse wet nog steeds is verboden. De populaire app is nog wel in de lucht omdat president Trump de deadline voor de verkoop van de Amerikaanse activiteiten al meerdere keren heeft uitgesteld. In de eerste video op het account zegt Trumps woordvoerder dat de regering Trump zich inzet om de historische successen die de president heeft behaald... onder de aandacht van het Amerikaanse volk te brengen via zoveel mogelijk doelgroepen en platforms. En de BBC heeft een documentaire over de laatste jaren van rockster Ozzy Osbourne op het laatste moment niet uitgezonden. Dat deed de Britse omroep op verzoek van de familie. Die hadden gevraagd om nog even te wachten met de documentaire. Osbourne overleed vorige maand, 76 jaar. In de documentaire werd hij in de laatste drie jaar van zijn leven gevolgd. Het weer, het is een graad of 11. Overdag eerst bewolkt en in het noorden misschien wat regen. Smiddag zon en 22 tot 25 graden.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 ZFM. me me por ti, tú por mí, por ti, tú por mí. Póngalo, por ti, tú por mí, por ti, tú por mí, por ti, tú por mí. por ti, tú por mí, por ti, por por ti, por mí.